Mark Visser met het NOS-journaal. In Tel Aviv is Israëliërs tegen racisme uitgelopen op rellen. Er zijn tientallen gewonden onder wie twintig politieagenten. Betogers gooiden met stenen en flessen naar de politie. Die reageerden met een waterkanon en flitsgranaten. Een onbekend aantal demonstranten is aangehouden. Aanleiding voor de betoging was een video waarin te zien is dat politieagenten een zwarte militair slaan. Er wonen in Israël zo'n 135.000 Ethiopiërs en ze klagen al langer over discriminatie en racisme. Op de Grote Markt in Groningen vieren supporters van FC Groningen al de hele avond uitbundig en massaal de overwinning van hun club op PEC Zwolle. Groningers wonnen in de Kuip met 2-0 de strijd om de KVB-beker en dat is voor het eerst in de geschiedenis van de club. Door de winst speelt FC Groningen voor het seizoen in de Europa League. Spelers en staf worden woensdag in het Groningse Stadspark gehuldigd. In Duitsland is het treinverkeer komende week ontregeld door een staking van machinisten. Een deel van hen legt het werk neer uit protest tegen het uitblijven van een nieuwe CAO. De staking bij de Duitse spoorwegen begint dinsdagochtend en duurt de hele week. En dat zou gaan om een van de langste stakingen in de geschiedenis van het Duitse spoor. Van de elf gewonden met het ongeluk met de hoogwerker gisteren in Oosterwolde liggen er nog vijf in het ziekenhuis. Geen van hen verkeert in levensgevaar, zegt de politie. Tijdens een autoshow viel de hoogwerker om en daarbij kwam een man van 48 om het leven. Elf mensen, onder wie zeven kinderen, raakten gewond. Het weer, opklaringen en vrijwel overal droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 10. Overdag geregeld zon met hier en daar een bui en het wordt dan 15 tot 20 graden. Dinsdag warmer, met temperaturen tussen de 19 tot 25 graden. Aan het eind van de dag wel kans op buien, mogelijk met onweer en windstoten.